Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Europese Unie moeten van een nieuw voorstel... waarmee de Franse president Macron en de Spaanse premier Sanchez... vanmiddag naar de speciale migrantentop in Brussel gaan. In die complexe horen migranten zo snel mogelijk... of ze in de Europese Unie mogen blijven. De centra worden betaald met Europees geld. Het voorstel wijkt af van het plan van EU-president Tusk. Hij wil migrantencentra buiten de Europese Unie en niet erbinnen. Het gaat nog dagen duren voordat weggelekte stookolie uit de haven van Rotterdam is opgeruimd, zegt de veiligheidsregio. De kans bestaat dat tot aan Hoek van Holland stranden zijn vervuild. Er zijn al dieren gezien die olie op hun veren hebben. De olie kwam uit een Noorse tanker die afgelopen dag tegen een steiger voer. 200 ton stookolie kwam in het water terecht. Vrouwen in Saoedi-Arabië mogen sinds middernacht autorijden. Het streng islamitische land was het laatste ter wereld waar vrouwen niet zelfstandig mochten rijden. Het opheffen van het rijverbod is een van de hervormingen van de koning. Die wil Saoedi-Arabië op die manier aantrekkelijk maken voor investeerders en minder afhankelijk van olie. In Macedonië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de plannen om de naam van het land te veranderen in Noord-Macedonië. Griekenland wil dat de naam wordt aangepast omdat de Grieken een regio hebben die Macedonië heet. In tegenstelling tot eerdere protesten liep het gisteravond niet uit de hand. En Duitsland heeft op het WK voetbal ter nauwernood van Zweden gewonnen. De regerend wereldkampioen leek met 1-1 tegen Zweden te eindigen. Duitsland stond op de rand van uitschakeling... en had aan het einde van de wedstrijd nog maar 10 man op het veld staan.